Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een Nederlandse man wordt in Roemenië verdacht van het ontvoeren en doden van een 11-jarig meisje. Na een zoektocht werd haar lichaam gisteren gevonden in de bosjes bij haar woonplaats. De politie kwam de Nederlander op het spoor via een verdachte huurauto. Er zouden meer verdachten zijn. De Nederlander is Roemenië mogelijk al ontvlucht. Arabische partijen in het Israëlische parlement willen dat Benny Gans van centrumpartij Blauw en Wit de premierskandidaat wordt. Blauw en Wit en de rechtse Likud kunnen geen van beide een meerderheid vormen, waardoor ze op elkaar zijn aangewezen. Maar Gans wil niet samenwerken met Likud-leider Netanyahu. Met de steun van de Arabische partijen is de kans groter geworden... dat Gans in de formatie het voortouw kan nemen. De Arabische steun voor Gans is opmerkelijk... omdat hij in 2014 de legerleider was die de Gazastrook liet bombarderen. Bij een jeugdinstelling in Bokstel zijn zes jongeren onwel geworden... vermoedelijk omdat ze ecstasy hadden gebruikt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht en een van hen is er slecht aan toe. Het gebeurde bij een jeugd-GGZ-instelling... voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking... die ook andere psychische problemen hebben. Of de zes jongeren ook allemaal bewoner zijn, wordt nog uitgezocht. In het zuiden van Italië heeft een man per ongeluk zijn eigen vader doodgeschoten. Italiaanse media schrijven dat de twee aan het jagen waren in een gebied waar dat niet mocht. De zoon dacht dat hij een wild zwijn in zijn vizier had, maar dat bleek zijn vader te zijn. De man werd in zijn buik geraakt en overleed. Er gebeuren vaker ongelukken bij het jagen in Italië. De minister van Milieu riep alles op tot een nationaal verbod op de zondagse jacht.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 Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. pegar un grito al cielo.